De buien leiden vooral tot schade en overstromingen in Zeeland, Brabant en Utrecht. In Helmond kwam een tunnel onder water te staan. Er werd zelfs in gezwommen en gekanood. Maar ook in de andere provincies viel veel regen en onweer het hevig. In Zwolle kwam gisteravond een 52-jarige vrouw om het leven door het noodweer. Ze kwam op de fiets onder een omvallende boom terecht. Het Rode Kruis heeft sinds half mei ruim 10.000 voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die hard zijn getroffen door de coronacrisis. De hulporganisatie kreeg daarbij hulp van onder meer boeren die door de crisis hun voedsel niet kwijt konden. Zo zijn de afgelopen weken tienduizenden aardappelen, uien, broden en eieren verzameld. Met een voedselpakket kunnen zo'n drie warme maaltijden worden gemaakt voor twee personen. Het uitdelen van de pakketten gaat de komende tijd door, meldt het Rode Kruis. Het aantal mensen met een WW-uitkering is in mei opnieuw gestegen. 42.000 mensen klopten aan bij het UWV voor een uitkering. Dat zijn er wel minder dan in april. Toen waren er nog zo'n 74.000 aanvragen. Sinds de coronacrisis is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verdrievoudigd. Het UWV e denkt dat de piek nog moet komen als de steunmaatregelen van het kabinet aflopen. Omwonenden van Schiphol presenteren vandaag een 10-puntenplan... waarin ze voorstellen doen om de hinder door de luchthaven te beperken. Zo staat in het plan dat er geen nachtvluchten worden uitgevoerd... dat er in het weekend pas wordt gevlogen vanaf 9 uur s ochtends... en dat er altijd wordt geland in een glijvlucht, dus met stille motoren. De bewoners hopen dat de coronacrisis een kans biedt om fouten uit het verleden te herstellen. Het weer in de loop van de dag trekt de regen naar het noorden weg... en vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon af en toe door.